Een woordvoerder laat via Twitter weten dat de protesten zullen duren tot de huidige machthebbers terugtreden. Gisteren gingen duizenden Egyptenaren de straat op, er vielen tientallen doden. Een aantal reisorganisaties brengt geen nieuwe Nederlandse vakantiegangers naar Egypte. De maatregel volgt op het aangescherpte reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor Egypte. In het advies worden niet-essentiële reizen naar resorts aan de Rode Zee en de Golf van Aqaba ontraden. Daarom vliegen de komende dagen lege toestellen naar Egypte om Nederlandse toeristen op te halen wiens vakantie erop zit. Verzekeraar Egon heeft toegezegd dat klanten die hun reis naar Egypte willen afzien... een beroep kunnen doen op hun annuleringsverzekering, hoewel er nog geen negatief reisadvies is. Voor het eerst in 30 jaar is het aantal Amerikanen met overgewicht niet verder toegenomen. Maar nog steeds is minstens 20% van de mensen te zwaar. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport F as in Fat. De onderzoekers van een aantal gezondheidsorganisaties hebben ook berekend hoeveel extreem dikke mensen er in de afgelopen 30 jaar zijn bijgekomen. Dat zijn mensen met een BMI van 40 of hoger. Het gaat om een toename van 350 procent. Mijn 5000 Vrienden heeft de TV Lab Award gewonnen. Het experimentele tv-programma werd gekozen door de kijkers van Nederland 3 als beste en meest vernieuwende programma. In het programma bezoekt BNN-presentator Tim Hofman een aantal van zijn Facebook-vrienden. Op Nederland 3 en internet werden afgelopen week nieuwe programma's getest. Format die het goed doen bij het publiek krijgen een vervolg. De prijs is voor het eerst uitgereikt.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 fun song. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream day, one day this nation will rise up. This nation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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl 山绿。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 baby. I'm relieved mm, when you said goodbye.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 I get to my room